met het NOS-journaal. Bureau Jeugdzorg in Groningen krijgt de voogdie van het meisje van 12. Vorige week werd geboren, dat heeft de rechter bepaald. Een 12-jarige kan geen ouderlijk gezag hebben. Het Groningse meisje kreeg vorige week tijdens een schoolexcursie plotseling hevige buikkrampen. Het meisje zegt dat ze niet wist dat ze zwanger was. De jonge moeder en haar dochtertje maken het goed, maar liggen nog wel in het ziekenhuis. Het landelijk elektronisch patiëntendossier is gesneuveld in de Eerste Kamer. Minister Schippers had het wetsvoorstel nog aangepast om de Senaat tegemoet te komen. Maar nog steeds is een ruime meerderheid van de Eerste Kamer niet overtuigd. De Kamer is onder meer bezorgd over de privacy. GroenLinks is nog niet tevreden over de toezeggingen van het kabinet over de missie naar Kunduz. Fractievoorzitter Sap heeft vooral nog veel vragen over de duur van de opleidingen. Ze vraagt zich af of alle Afghaanse agenten wel een training van 18 weken krijgen, zoals de fractie wil. Ook de ChristenUnie heeft nog vragen kabinet liet gisteren weten dat de politietrainingsmissie in Kunduz niet eerder dan begin volgend jaar van start kan gaan. De huren gaan dit jaar omhoog met maximaal 1,3 procent, heeft minister Donner gezegd in de Tweede Kamer. Hij zei verder dat een maatregel om het zogenoemde scheefwonen aan te pakken een jaar wordt uitgesteld. Van scheefwonen is sprake als het inkomen van een huurder te hoog is voor een sociale huurwoning. De aanvallen op Libië stoppen pas als Gaddafi zijn troepen terugtrekt en het geweld tegen burgers staakt. Dat zei de Amerikaanse minister Clinton aan het begin van de internationale conferentie over Libië. In Londen praten afgevaardigden van zo'n 40 landen en organisaties over het vervolg van de missie. Wordt ook over Gaddafi zelf gesproken. Hem wordt mogelijk asiel aangeboden in een ander Afrikaans land. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, morgen ook, dan ook regenachtig, maximaal 17 graden. Rest van de week zovallig en in het weekend kan het 22 graden worden.